Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland gaat wapens naar door andere landen. Nederland brengt ze in twee vluchten naar Noord-Irak. Dat heeft minister Hennis van Defensie bekendgemaakt. Eerder kondigde het kabinet aan duizend helmen en duizend kogelvrije vesten te sturen naar de Koerden in Noord-Irak. De Limburgse TBS-kliniek De Royse Wissel had meer maatregelen kunnen nemen om te voorkomen dat er verboden middelen naar binnen worden gesmokkeld. Dat schrijft staatssecretaris Teven aan de Tweede Kamer. Volgens hem zijn de controles inmiddels aangescherpt. Er wordt nog onderzoek gedaan naar sterfgevallen in de kliniek. Volgens het EO-programma Dit is de Dag zijn in de Royse Wissel in een week tijd drie patiënten overleden. Oud-minister Klink van Volksgezondheid zegt dat hij geen druk heeft uitgeoefend op de Nederlandse Zorgautoriteit om mee te werken aan een steunoperatie voor het Erasmus Medisch Centrum. Ook ging Klink ervan uit dat hij de Tweede Kamer over zo'n specifieke zaak niet hoefde in te lichten. Gisteren schreef minister Schippers aan de Tweede Kamer dat Klink de Kamer ten onrechte niet heeft geïnformeerd over de overeenkomst van 100 miljoen euro. De Tweede Kamer heeft de slachtoffers van vlucht MH17 herdacht. Kamervoorzitter van Miltenburg noemde de vliegramp een gitzwarte bladzijde in onze geschiedenis. Premier Rutte sprak de hoop uit dat alle slachtoffers worden geïdentificeerd. Laten we er alles aan doen dat de slachtoffers hun naam terugkrijgen, zei hij. Na de toespraken was er een minuut stilte. De herdenking werd gehouden aan het begin van het nieuwe parlementaire jaar. Het weer, op veel plaatsen zonnig, maar in het noorden en oosten is er bewolking met kans op een bui. Het is 20 tot 22 graden. Ook morgen en overmorgen veel zon en temperaturen ruim boven de 20 graden. Dit was het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. In de Randstad staan files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar...